Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Qatar dreigt geen gas meer naar de Europese Unie te sturen... als een van de lidstaten een boete geeft aan dat land. Dat kan over een paar jaar vanwege een nieuwe Europese wet. Daarin staat dat bedrijven dingen als uitbuiting, slavernij en milieu moeten aanpakken. Doen ze dat niet, dan kan er een flinke boete komen. Qatar zegt dat ze zullen stoppen met het leveren van gas aan de hele EU... zodra één land zo'n boete oplegt. Sinds de oorlog in Oekraïne is Europa en ook Nederland... een stuk afhankelijker geworden van dat gas uit Qatar. Een grote woningbrand in het Brabantse Oudenbos. Het vuur begon gisteravond bij een overkapping in de achtertuin... en sloeg daarna over naar het huis. De brand leek in eerste instantie snel geblust... maar leidde aan het einde van de avond toch weer op... en toen sloeg het vuur ook over naar een ander huis. In totaal zijn drie woningen ontruimd. De bewoners raakten niet gewond en worden opgevangen. Na twee maanden schoonmaken is de Trevi-fontein in Rome weer open. De beroemde trekpleister is opgeknapt vlak voordat het heilig jaar morgen begint. Dat wordt iedere 25 jaar uitgeroepen door het Vaticaan... en trekt waarschijnlijk een heleboel extra toeristen naar de stad... die natuurlijk sowieso al populair is. Vorig jaar trok Rome meer dan 50 miljoen bezoekers. Dat was een record. En een medewerker van het Belgische pretpark Plopsaland... heeft dit weekend maar liefst 50 uur achter elkaar in de draaimolen gezeten. Dat deed hij voor een goede doelenactie van een Belgische radiozender. Nick draaide in totaal 6380 rondjes. Dus je kan je voorstellen hoe hij zich voelde toen het voorbij was. Blij dat het gedaan is. Absoluut, absoluut. Wat is het eerste dat je nu gaat doen? Binnen zitten, genieten van de warmte iets drinken, een hapje eten. En de volgende keer? Gaan we nog eens heel flink over moeten nadenken over de volgende keer dat we iets doen, gaan <laughs> doen. Ja. Hij mocht alleen maar van de draaimolen af om even te plassen. Nick heeft met zijn actie meer dan 1000 euro opgehaald. En het weer nog. Nu nog grijs met op sommige plekken wat regen. Het wordt een wisselvallig dagje met wolken en kans op een enkele bui. Maar er zijn ook behoorlijk wat opklaringen met zon.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 Yeah, man, right. Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now hear man say this, a dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce, sing it now. Yeah. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel.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 In Noord-Duitsland is een man opgepakt die in een video op TikTok dreigde... met het plegen van ernstige misdaden op een kerstmarkt. Mensen die dat filmpje zagen waarschuwden de politie waarop hij snel werd aangehouden. Waterschappen zijn steeds meer tijd kwijt aan het bestrijden van de bever. Landelijk meer dan 30.000 uur. De bever zorgt vooral voor problemen in Limburg. Het beest graaft holen in dijken die vervolgens instabiel worden. Frankrijk houdt vandaag een dag van nationale rouw voor Mayotte. De Franse eilanden ten oosten van Mozambique werden vorige week zwaar getroffen door een orkaan. Hoewel het officiële dodental nog altijd op 35 staat, is de vrees dat er veel meer doden zijn. Het weer, er vallen buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vooral aan de kust waait het nog hard en het is een graad of 8.